Waterwalgemoed met het RWS Journaal. Minister Ascher laat onderzoek doen naar de opvattingen van Turks-Nederlandse jongeren over Syriëgangers en IS. Ascher is geschokt door de uitkomsten van een onderzoek van Motivation. Dat concludeert dat 90% van de Turkse jongeren Syriëgangers ziet als helden. De VVD noemt de uitkomsten zeer schokkend. Oppositiepartij CDA spreekt over zeer verontruste cijfers... en PVV-leider Wilders wil snel een debat met minister Ascher. Het lijkt steeds waarschijnlijker dat Nederland de naheffing van 642 miljoen euro aan de Europese Unie gewoon gaat betalen. Minister Dijsselbloem heeft de rekensom die Brussel gemaakt heeft bekeken en die lijkt op het eerste gezicht in orde, schrijft hij aan de Kamer. Het kabinet zei eerder dat het geld alleen betaald wordt als duidelijk is dat de berekeningen kloppen. Nabestaanden van slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 hebben een stichting opgericht. Die gaat de collectieve belangen behartigen van de nabestaanden. Doel is onder meer het organiseren van herdenkingen... en ervoor zorgen dat er een monument voor de slachtoffers komt. Volgens de initiatiefnemers zijn er al 500 nabestaanden die de stichting ondersteunen. In Drenthe is vanmiddag een lichte aardschok geweest. Die had een kracht van 2,0 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag ten zuiden van Assen. Er zijn geen berichten over schade. Volgens het KNMI is een schok van 2,0 net voelbaar. Voor zover bekend is dit de tweede beving dit jaar in Drenthe. Sportkoepel NOC-NSF krijgt volgend jaar 4 miljoen euro subsidie van minister Schippers. Het geld is bedoeld als compensatie omdat er minder lotto-opbrengsten naar de sport gaan. Schippers wil zo voorkomen dat de voorbereidingen op de Olympische Spelen van 2016 in Rio in de knel komen. NOC-NSF is verheugd over de subsidie. Het weer nog, wolkenvelden en plaatselijk wat lichte regen. Vannacht al de temperatuur tot 8 graden.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 got till it's gone. It'd be a paradise to put up a fucking line. They took all the trees and put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you bags, took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise, to put up a parking lot Hey, nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise put never notice the pain Love is an anchor that won't Zandvoort.